van 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Twee directeuren van thuiszorgorganisatie Aliade... sjoemelen met miljoenen euro's aan zorggeld, meldt RTL Nieuws. Ze geven namens de instelling opdrachten aan bedrijven... waar ze zelf eigenaar van zijn. Op die manier zouden ze tonnen verdienen. Volgens experts is er sprake van verboden belangenverstrengeling. De bestuursvoorzitter zegt dat de verstrengeling in de praktijk is gegroeid... en niet bedoeld voor zelfverrijking. Grote Nederlandse websites als nu.nl, RTO Nieuws en Marktplaats hebben malifide software verspreid. Volgens beveiligingsbedrijf Fox IT is het niet bekend om wat voor malware het gaat. De sites hebben de software niet bewust verspreid. Daarvoor is reclameruimte op de sites gebruikt. Hoeveel bezoekers een virus op hun computer hebben gekregen is niet bekend. Bij een kettingbotsing op de A15 bij Vuren in Gelderland is een dode gevallen en raakten vijf mensen gewond. De omgekomen persoon zat in een auto die beklemd raakte tussen twee trucks. Bij het ongeluk was ook een auto met caravan betrokken. De Amerikaanse president Obama voelt zich deels verantwoordelijk voor de puinhoop die er in Libië is ontstaan na de val van president Gaddafi. Toen een journalist hem vroeg naar zijn grootste fout tijdens zijn presidentschap, noemde Obama het falen om in Libië een stabiele regering aan de macht te krijgen. En de KNVB is een vooronderzoek begonnen naar het gedrag van PSV-verdediger Santiago Arias. Afgelopen zaterdag sloeg hij een ruitstuk in het stadion nadat hij met rood van het veld was gestuurd. PSV heeft Arias ook al gestraft. De Colombiaan moet zich extra inzetten bij maatschappelijke activiteiten van PSV. Ook moet hij de rekening van de glaszetter betalen, meldt het Eindhovens Dagblad.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 Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam 3 kilometer. Komt er een ongeluk de andere kant op richting Gorkum. En daar is de weg ook helemaal dicht bij de afrit Arkel. Het is een ernstig ongeluk gebeurd, dus het gaat ook even duren. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Door die problemen op de A15 is het verkeer ook vastgelopen op de aansluitende 830 van Meteren naar Gorkum. Voor de aansluiting met de A15 ook 6 kilometer en 40 minuten op onthoud. En verder is het druk op de N208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 face, so I stay, stay. is wait a minute, it's wrong.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 不懂。 Never a bill to less. I better run than chase, and I will find more. Finding more ways if I need.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 sunshine. words could somehow guide the world today to better way. Cause it's been a long time coming, yeah. Oh, And on the final day, there will be no more words to say, no more games to play. Oh, don't you know the love?